Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een chaos op de weg bij de A12 bij Arnhem. Vannacht gebeurde daar een ongeluk vanwege de gladheid en het is nog steeds mis, zegt de ANWB. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem is wel net vrijgegeven bij knooppunt Velperbroek. Maar er staat nog een hele lange file vanaf de Duitse grens met heel erg veel vertraging. En ook op de omliggende wegen sta je daar nog vast. Vannacht waren er op meer plekken ongelukken. Bij Apeldoorn en in Drenthe bijvoorbeeld glibberden auto's van de spekgladde weg. Daarom gold vanochtend op veel plekken code oranje. Die is nu alleen nog van kracht in Limburg. De bouw kakt in. Dit jaar en volgend jaar worden er veel minder nieuwe huizen gebouwd dan de bedoeling is. In plaats van 100.000 worden het er maar 70.000. Economiecollega Nick weet hoe dat komt. Het zit economisch echt niet mee om zo'n doelstelling te hebben... want de rente loopt op waardoor eh, kopers eh, terughoudend zijn. Bouwers hebben ook last van strenge stikstofregels... en hoge prijzen voor bouwmaterialen. In Winterswijk in de Achterhoek is gisteravond een auto een huis binnengereden. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. De auto reed in elk geval zo door de muur de woonkamer in. De bewoners waren thuis en schrokken zich natuurlijk kapot. De bestuurder van de auto ging er na het ongeluk vandoor. Hij is later aangehouden. Met een zak oud brood naar de kinderboerderij of het hertenkamp om hertjes te voeren... Nou, dat gaat waarschijnlijk niet meer straks. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer gepraat over de lijst met toegestane huis- en hobbydieren. De kans is groot dat herten daarvan af worden gehaald. Die zouden namelijk te gevaarlijk zijn. Deze hertekampbeheerders snappen er niks van. Nou, er zit een hek tussen. <laughs> Dus sowieso komen ze niet bij in de buurt. Dat lijkt me dan gevaarlijker als ik ergens aan het wandelen ben. En ze lopen vrij rond. Ja, ik, ik denk dat die, eh, die beesten lopen er al 70 jaar rond bijna. En dan denk ik van ja, waarom eh, moet dat nu in één keer anders? Ik zou wel erg verdrietig zijn als, eh, als het niet op deze plek zou kunnen blijven. Je krijgt het weer nog. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Alleen in Limburg valt er vanochtend en vanmiddag nog wat sneeuw of natte sneeuw. Het wordt vandaag 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Het is nog altijd een bijzonder drukke ochtendspits met ruim 130 kilometer file. Files met forse vertraging staan nog altijd op de A1 naar Amsterdam... tussen Naarden en het knooppunt Watergraafsmeer, 17 kilometer... met een half uur oponthoud. Ook een half uur vertraging heeft verkeer op de A7... vanuit Hoorn richting Zaandam bij Purmerend.